11 uur. Raymond Remer met het NOS-journaal. De pensioenleeftijd blijft stijgen. Vorig jaar was meer dan de helft van de mensen die met pensioen gingen 65 jaar of ouder. De pensioenleeftijd stijgt al jaren en dat komt volgens het CBS door wetswijzigingen die ervoor zorgen dat mensen langer blijven doorwerken. Jarenlang was de gemiddelde pensioenleeftijd 61 jaar. Sinds 2007 stijgt de pensioenleeftijd en de algemene verwachting is dat die stijging nog een aantal jaren doorzet. Het is de bedoeling dat Nederlanders blijven doorwerken tot hun 67ste. Hoewel de pensioenleeftijd steeds verder omhoog gaat, stijgt het aantal gepensioneerden toch nog. Dat komt volgens het CBS door de vergrijzing. In totaal waren er in Nederland vorig jaar 3,1 miljoen gepensioneerden. In een flatwoning in Vlaardingen heeft uitslaande brand gewoed na een explosie. Volgens de politie zijn er waarschijnlijk geen gewonden. De bewoonster van het appartement was op het moment van de brand niet thuis. De explosie was in een woning op de vierde etage. In verband met de rookontwikkeling zijn de woningen op de vijfde en zesde verdieping ontruimd. De bewoners zijn met bussen naar een opvanglocatie gebracht. Het is nog niet bekend wat er is ontploft in de flatwoning in Vlaardingen. Het is de Zimbabweanse president Mugabe niet gelukt beeld van een valpartij te censureren. Beveiligers probeerden te voorkomen dat er beelden werden verspreid van de val van de 90-jarige leider. Mugabe was net teruggekomen van de bijeenkomst van de Afrikaanse Unie in Ethiopië. Bij aankomst op het vliegveld van Harare ging het mis. Waarschijnlijk struikelde Mugabe over een vouw in de rode loper toen hij van een podium stapte. Direct na het incident moesten fotografen hun beelden van de val wissen op last van Mugabe's beveiligers, maar het lukte hen niet om alle beelden te pakken te krijgen. En dan het weer. Er trekken winterse buien over het land. Later vandaag trekken de buien weg. Het wordt overal zonnig. Het wordt 0 tot 3 graden. Morgen droog en zonnig. Maar door de noordoostenwind blijft het koud. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad files op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Na een ongeluk bij Delft-Zuid er staat 3 kilometer file vanaf klein polderplein. En twee rijstroken zijn dicht. Het gevolg daarvan zijn ook files op de A20, hoek van Holland-Gouda.